uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Enkele ernstige ongelukken met een glijbaan in Duinrel waren het gevolg van technische mankementen, niet van fouten door bezoekers. Het AD heeft interne documenten in handen. Een van de zwemmers die gewond raakte eist een schadevergoeding. In de extreme glijbaan val je 7 meter naar beneden als je op een knop drukt en de bodem onder je voeten verdwijnt in 2010 schreef een inspecteur na enkele ongelukken... dat er problemen waren met de elektra. Het laatste incident was dit jaar. Een sensor zou zijn ontregeld. Duinrel houdt vol dat ook fout gebruik meespeelde. De Tweede Kamer wil een hardere aanpak van scheefwoners. Dat zijn mensen die in een sociale huurwoning blijven... terwijl ze daar eigenlijk te veel voor verdienen. Ze moeten een flinke huurverhoging krijgen... vinden de vier coalitiepartijen in de Kamer. De huur voor een sociale huurwoning mag nu met maximaal 5,4 per jaar stijgen. Maar de partijen vinden dat de huurprijs in extreme gevallen omhoog zou moeten naar de maximale huurprijs van 710 euro per maand. Voorzitter Jansen van de Woonbond spreekt van een ondoordacht en ook een slecht plan. De moeder van de Belgische koningin is vannacht getroffen door een beroerte, dat melden Belgische media. De 81-jarige koningin Paola was op dat moment in de Italiaanse stad Venetië. Ze gaat vandaag nog met een spoedvlucht naar vliegbasis Melsbroek bij Brussel. Van daaruit wordt ze naar een Belgisch ziekenhuis overgebracht. Koningin Paola heeft de afgelopen jaren vaker in het ziekenhuis gelegen. Zo brak ze vorig jaar haar heup na een val en een jaar eerder brak ze al een wervel.